Omdat de sportclub vlakbij het spoor ligt... is het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de brand komt veel rookvrij. De brandweer adviseert daarom mensen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Bij rellen in de vier grote Nederlandse steden heeft de politie de afgelopen avond tientallen mensen aangehouden. Op veel plekken werd eerst gefeest na de overwinning van Marokko op Portugal op het WK in Qatar. Marokko won die voetbalwedstrijd met 1-0. Daarna werd het op meerdere plekken onrustig. Zo staken mensen vuurwerk af en bekogelden ze de politie daarmee. Ook werden er dingen vernield en waren mensen agressief tegenover de politie. De meeste arrestaties waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief... naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-Out Zwarte Piet zeggen... dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt... voor nazaten van slachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven... over de verontschuldigingen voor de slavernij. In een woonwijk in Sassenheim in Zuid-Holland is de afgelopen avond drugsafval gedumpt. Volgens getuigen stapten twee personen uit een vrachtwagen en gooiden ze onder andere 50 vaten naar buiten. Die belanden op straat en in de bosjes. In het gebied zouden mensen een chemische lucht hebben geroken. De meeste drugsvaten bleken leeg te zijn, meldt de politie. Het weer bewolkt met hier en daar opklaringen. Op veel plaatsen is er mist of nevel. Aan de kust soms een bui met sneeuw. Temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend ook mist en nevel met lokaal wat zon.